uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Europese regeringsleiders hebben ingestemd met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een lidstaat de EU verlaat. Als ook het Britse parlement met het vertrek instemt... dan bestaat de EU eind maart volgend jaar nog maar uit 27 lidstaten. Terwijl premier May spreekt van een nieuw begin voor haar land... noemt voorzitter Juncker de brexit een tragedie. En ook premier Rutte noemt het een nederlaag en een verlies. Het Britse vertrek uit de Europese Unie moet ook nog... door het Europees parlement worden goedgekeurd... en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten. Het dodental van de bootramp op het Victoriameer in Oeganda is opgelopen tot 29. En waarschijnlijk zijn er nog meer doden, want er worden nog mensen vermist. Het schip kapseisde gisteren in de buurt van de Oegandese hoofdstad Kampala. Er waren veel te veel mensen aan boord. En de schipper kwam door het slechte weer in de problemen, zegt de politie. Zo'n 40 opvarenden konden worden gered. Op het Victoria-meer vergaan vaker schepen. Twee maanden geleden kwamen nog ruim 200 mensen om het leven toen een boot plotseling zonk. Rusland zegt dat opstandelingen in Syrië gisteravond laat... vanuit de gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib... raketten met chlorine hebben afgevuurd op de miljoenenstad Aleppo. Zeker 46 mensen zouden gewond zijn geraakt. De Russen zeggen dat de aantal kwam vanuit een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellenbeweging Al-Nusra. Maar de rebellen zeggen dat ze geen gifgasaanval hebben uitgevoerd op Aleppo en spreken van leugens. Het Malinese leger heeft de dood bevestigd van Amadou Koufa... een van de leiders van de voornaamste terroristische beweging in Mali. Een legerwoordvoerder meldde dat Koufa is omgekomen... bij een actie van Franse militairen, donderdag in Centraal Mali. De Franse regering zegt dat daarbij zeker 30 extremisten zijn gedood. Frankrijk heeft duizenden militairen gelegerd in Mali. Nederland trekt zich volgend jaar terug uit dat land.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 she's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love.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 cause ook op internet. www.zfmzandvoort.nl gonna let it go. tomorrow. I feel the rhythm, can you take me? You're the only need time to spend. Spend some money. I look around trying to find the someone to blow my mind.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 I'll buy her a drink. I've been watching you, girl, and I like what I see. Would you come home with me, girl? you, are making me feel like, oh my God, 啊。 song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 van de herfst.